van 3 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De jongen die verdacht wordt van het doodsteken van een medeleerling in Voorburg blijft langer vastzitten. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de jongen van 16 met twee weken verlengd. Vrijdag werd een 15-jarige jongen op het schoolplein van het Corbulo College met een mes in zijn hals gestoken. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Gisteren arresteerde de politie een tweede verdachte in de zaak, ook een 16-jarige jongen. Hij zou het mes hebben geleverd. Een automobilist heeft in Leeuwarden vijf voetgangers aangereden. Vier van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de auto moest naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk in Leeuwarden is nog niet bekend. In het Brabantse dorp Veen moet een eigentijdsfeest met de jaarwisseling voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. Vorig jaar werden 100 jongeren opgepakt toen ze op Oudjaarsdag de brandweer hinderden die een autobrand wilde blussen. Ook bekogelden ze de politie met flessen en zwaar vuurwerk. De burgemeester van Aalburg, waar Veen onder valt, wil niet meer dat er autovrakken in brand gestoken worden, ook al is dat een traditie. In plaats daarvan moet er een straatfeest komen. De inwoners van Veen mogen daarover meepraten. Een Chinese rechtbank heeft twaalf mensen ter dood veroordeeld. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het doodsteken van 37 burgers in de westelijke regio Xinjiang. Na de aanslag opende de politie het vuur en daarbij zouden 59 aanvallers zijn gedood. Een Oeigoerse organisatie in ballingschap betwist die lezing. De politie zou het vuur hebben geopend bij een vreedzame demonstratie van Oeigoeren tegen de Chinese onderdrukking, zeggen ze. In mei kondigde Peking een antiterreurcampagne aan in Xinjiang. Kort daarvoor hadden Oeigoeren een bloedbad aangericht in de regionale hoofdstad. Het weer wisselt bewolkt en enkele buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 15 graden in Zeeland en 19 in het oosten. Morgen geregeld zon en in het noordwesten nog een bui, dan 15 tot 17 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen de afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. En de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Meersen en Maastricht 2 kilometer.